En de bats natuurlijk. Dit is langs FM Funk Night. for Want You Just For Me. Om 8 over 5. Langs gaat er een Funk Night. Souvenir nu van de Cat Band. Hier is Party Train. was dat de Pop Generation 1984 schrijven. We. En dit komt uit de playlist. Something Special. Delicious Baby. 16 over 5. on, and her Eve Saint Laurent got Now my name is Peter Paul, and I like to have a ball. That's alright, if that's alright. So come here, sugar baby, and want you to be mine tonight. all I wanna say is baby. Baby, so good Now I'm standing here wondering, would you like to be my lifesaver? All I wanna say to you, sugar baby, sweet and divine. ignore the way you move. You got more good than Fifth Avenue. I hope you be mine before the night is through, so I can take you home and unwrap you. Cause you got that sweet, delicious stuff. And let me tell you, I can't get Gonna Get You waren eh, Britse eh, funk. Brit funk, zeg maar, de UK-players waren dat. Bij Langs een Funk Night 4 voor half 6 uit de playlist is het Howard Johnson. Hier is Let's Take Time Out. Yes. Time Out was dat hier bij The Funky. Het eerste uur kun je dadelijk nog Evelyn Champagne King en Stop That horen. Daarna Don McHenry, Sherelle, Oh No, It's You Again, THS Horn Section. En dat toen in 1983 Lady Shine, Joe and Peoples, Let The Music Play On en LL Cool J, Clap Your Hands. Souvenir, souvenir, Rufus and Party Till You Broke. You're just in time to lay your money down Then laying eyes on just how long we'll be around Don't come apart till all the pieces fall So until then my friend, I really hope you have a ball They'll tell you anything to put your mind at ease The money you don't really have is money you don't need Working hard all week to barely make a dime There's really only one way you can spend our precious time Party, party, party till you are broke. Working all the weekend ain't really such a joke. Save your nickels, save your dime, and save a little hope. And party, party, party till you are broke. With all the chances we might get ahead, it seems like everyone I meet is living in the red. They say that next year's gonna be the best. But until then, my friend, my pocketbook don't seem to rest. And it seems like every day there's something in the news. You never put your mind at ease, it puts it in the blues. Even though you try so hard, you never get ahead. The rest of what I'm trying to say is better left unsaid. Nobody, nobody take your proof. Champagne King heette toen nog gewoon Evelyn King. Nog niet aan de drank dan. Maar ah, ik weet niet of ze ooit aan de drank is geweest. Ik hoop het niet voor ze. Stop Dead was uit 1982 en dit is Don McHenry. Hier is Scooter. Dat was Scooter. <laughs> That was good. Maar ondanks dat het een uh, eh, eendagsvlieg was, was het wel goed inderdaad. <laughs> Scooter dus. En dit is Sherelle uit de playlist Oh No, It's You Again. Een nou je souvenir van THS 1983. Sasha en Souvenir 1983. De maxi-versie van, eh, van dat nummer in ieder geval. Zoals je van ons gewend bent. 10 voor 6. Your Peoples uit de playlist. Hier is Let The Music Play On. Let the music play on. Dadelijk hoor je het nieuws. Daarna deel 2 van Langs de Web Fun Night van deze week. We gaan het eerste uur besluiten met LL Cool J. Clap your hands. Tot zo. Yeah, I like that guitar, man. Yeah. Yo, E-Love, I like the way you flip that guitar, man. You know what I'm saying? It's a good idea, man. You know what I'm saying? Yeah. It's kind of like freaking me, you know what I'm saying? I want to get hype, man. I want to do this, you know what I'm saying? I'm just going chill. Check it out. Slick as Vaseline, smell good as cologne. I'm like a muscle man in jail, they leave me alone. I rhyme like Superman, you rap like Jimmy Olsen. I break it like a bottle of green gold and Molson. You ain't a real rhymer, you look like an actress. How you gonna sleep on me, Holmes? Do I look like a mattress? Am I that old? Do I walk like Grady? I'm 150 proof, Smirnoff is only 80. Don't you ever try to rock my house. I'm a real cool cat, know what I'm saying, Mickey Mouse? The poetry specialist, so take a dose of this. Now think about it. Can you really come close to this? You're soft as powder, weak as a Calvin cooler, ugly as work shoes, messing with the ruler, the ultimate writer, reciter, and deaf entertainer. I work myself harder than a boxer's trainer. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. I said, clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap hands, everybody. And everybody just clap your hands. You end up underneath my sneaker, your dog doodle. I'm watching you get weaker. You can't believe the skill and dexterity. LL Cool J, and the J is for Jeremy. So buff me. James Hard, the Earthquaker. That's right, my brother. You're going out like slaker, Screwed, chewed. So what's up, dude? One of my ballads to get your girlies in the mood. Sucker MCs really make me sick. I'm so bad, I could suck my own dick. If you go to your girl's house and I'm there already, don't go crazy, cause my name ain't Eddie. Rhyme so rough, it's like a course in trigonometry. When Einstein was talking, he was talking about me, the prince of the earth. And I'ma give birth to a rhyme so hard you look soft as a smurf. Giggling and wiggling, so how we going out? Lovely and that's without a doubt. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Come on, y'all, clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. I said, clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Rappers are my servants, they serve me like an emperor. When I'm through, you need a nurse to take your temperature and cool you down, cause cold is leftovers, not the ones on the table. I'm talking about rough rovers. You can't get over. What's my name? goofy? You smoke, I'm no joke. So my brother, break out the loosies and take a pull. Cause the buck stops here. I get swift as a magician, wreck shit and disappear. Don't cross me or lose your loyalty. Till the prince of the rap court, I'm royalty. And it ain't no puzzle. It's a shame my rappers guzzle. Paragraphs I put together so I'll carry a muzzle. To shut them up and cut them up and make them be quiet. I'm a one man riot, so don't even try it. The prince of special tactics, plus I'm athletic. Before you play your hand, you better do some calisthenics. Just jumping jacks, squats, push ups, the whole nine. Speak your piece, then I'ma go for mine. And I guarantee you, I'm gonna strike again. I recommend, my friend, you drop the pen and give in. Cop out to one rhyme, cause you're facing ten. I ain't Sidney Poitier, but we can do this again. I'm nice with mines, and I gotta admit it. You don't really wanna battle, why don't you just forget it? Clap your hands, everybody. Yo. And everybody, just clap your hands. Yo. Clap your hands, everybody. And everybody just clap your hands. But if you're hard headed and you still don't understand, here's a little sample. <clears throat> My man. Hello. Takes everything you've got. Pushing the broom. Sure would help a lot. Check my stats, how we living? I thought so. I'm fresh, oh yes, but can they flow? Hell no. My rhymes up to date, excellent, on point. I'm telling you, they're the serious joint. I eat my steak fast, I drink my brew slow. My voice is milky with a nice clear flow. I eat like a fat man and walk like a gigolo. I'm not a ball player, so now you know. Clap your hands, everybody. And everybody just clap your hands, cause I I'm the house. Everybody. And everybody just clap clap your hands. You know what I'm saying? And I'ma be straight to the year 3000. That's for the mother. You know what I'm saying? And I say mother with a V, cause the V is for victory. You know what I'm saying? Cause I'm the victor in this game. You know what I'm saying? That's the time it is. Hey. Yeah. All right. Demon's calling. Demon's calling. Kick it out. What we demon's calling. Ha <laughs> ha Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop naar autohopper.nl Genoeg bewegen is belangrijk. Zeker in coronatijd. Want als we fit zijn, hebben we een betere weerstand. Bewegen is makkelijker dan je denkt. Ja, doe de switch! Ja, rustig maar. Ik ga bijvoorbeeld met de fiets naar de winkel in plaats van met de auto. Want meer bewegen draagt bij aan een goede weerstand. En je voelt je energieker. Doe ook de switch! Ja, dus ga voor meer gezonde tips naar... doedeswitch.nl we zien je graag bij Autohopper van Amstelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864. Ik ben helemaal klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens het onafhankelijk kennisinstituut The Hague Center for Strategic Studies schiet de beveiliging van Nederlandse windparken op de Noordzee ernstig tekort. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor saboteurs en terroristen. Tegen één vandaag zegt een woordvoerder dat we wel steeds meer vitale infrastructuur op zee bouwen, maar de veiligheid daarbij vergeten. Hij noemt dat verontrustend. Binnen 10 jaar moet 40% van al onze elektriciteit van windenergie uit parken op de Noordzee komen. Tienduizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een mars waarmee ze aandacht voor klimaatverandering wilden vragen. Volgens de organisatie waren er 40.000 deelnemers, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Rond 1 uur vertrok de stoet van de Dam in het centrum van de hoofdstad richting het Westerpark, waar toespraken en optredens waren. De Global Day for Climate Justice zorgde wereldwijd voor massale demonstraties, ook in Glasgow waar de VN-klimaattop wordt gehouden. De nieuwe voorzitter van de Consumentenbond wordt oud-D66-politica Loezewies van der Laan. Ze volgt Pieter Broertjes op, de burgemeester van Hilversum. Van der Laan was fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer en daarvoor Europarlementariër. Nu is ze directeur van Transparency International Nederland, onderdeel van de wereldwijde anticorruptieorganisatie. De Consumentenbond geeft alle minima van Hilversum een jaar lang gratis lidmaatschap als dank voor de inzet van Pieter Broertjes. En Feyenoord ziet af van de bouw van een nieuw stadion. De voetbalclub stapt uit het project Feyenoord City, waarin een stadion en woningen zaten. Het TV Rijnmond meldt dat Feyenoord het niet realistisch meer vindt om door te gaan nadat bouwonderneming BAM de betrokken partijen op de hoogte heeft gebracht van extreem gestegen bouwkosten. Rond de komst van het nieuwe stadion was veel onrust bij de supporters. Die leidde tot intimidaties, doodsbedreigingen en het vertrek van algemeen directeur Koevermans. Het weer bewolkt met vanuit het noordwesten lichte regen bij een vrij krachtige aan zee tot harde zuidwestenwind. In de nacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met enkele buien bij zo'n 11 graden. Tot zover het radionieuws. Hey, there's more to me than meets the eye. He Wants My Body. De opener van deel 2 van aflevering 194 van Langstraat FM. Funk Night. Tot 7 uur vanavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. Peters Platenparade. Souvenir nu van die barge. 1982 schrijven we. Stop. Don't tease me. is my claim to fame. Strictly emphasizing I possess true game. Got stallions all around me like drapes on the wall. Responding to my slightest whim when I back in the call. We're Grandmaster Flash. We're giving you a blast of class. Huh. And if you wanna know why we're on top of the pile, <laughs> cause we got style. Dig it. your luck, and it take you right out. He's making the moves others never thought of. Spreading up the floors in all the nightclubs. Once the Grandmaster Flash, everybody knows. He leaves a trail of destruction wherever he goes. Got a style like a young jocks never seen. Don't deny it, full of goodness, boy, your face I try to breathe. Dingo, dingo, dingo, dingo, poor excuse of an MC. Frontin' on the stage trying to be like me. You said you had style, you thought you had grace, but you wouldn't know class if it hit you in the face. Saying raggedy rhymes out your big mouth, talking real loud, but nothing's coming out. Saying how I get you all all the time, uh, knowing all the rhymes that you're saying are mine. are pathetic look in your clown sound down. It's like you got to style from the lost and found. Our unique look shows we got taste. You can't help but stare when we walk in the place. Make no mistake, we possess what it takes to tear the roof off the place and make the crowd break. So just relax, cause it's a shoot out fact. The reason we got style is cause we got it like that. I know. I know. goed bij het weer op dit moment buiten. Het waait erg hard. Autumn is dit. Komt uit Nashville, Tennessee en is geen country. <laughs> Is geen country, maar funk. Computer touch is dit. Het bandje heeft overigens maar één album uitgebracht en daar wat eh, maxi-singles van afgetrokken. Dus ja, weet je dat ook weer. future. Jackson en Fast Girl was dat. dit, dit is Leopard da Vinci en Louis 707. Make the party great again. Vanaf de gelijknamige nieuwe LP van zijn vinyl dus. Vorige week aan jullie voorgesteld als album van het weekend destijds. Toen dus. start popping and locking or twisting, twerking, do the jerk and crumble, just doing something to get your groove back off. And it's been too long since your body felt bass, all your friends and fam all up in the place. Rock it out, baby, brother, with your bad ass coming out of the cover tonight party, cause it feels like. 2020, can we see clearly? I only see nobody dancing with me. Let's put an end to that. Bend to black, life back in one, two, might check it for you. Make us smile, make the place full of laughter. Go and party like before to the after party. So hit the dance, don't do what you do. Are we only gonna party? it to you like you never had before. I know I'll make you scream, yell, and holler for more. That's right. It's time, baby. Nonsense uit de playlist. You Keep Me Up. Dan hou je Airplay, The 3 Degrees. 3 Degrees, hoe spreek je dat? 3 Degrees. Souvenir 1985 en de Valentine Brothers. Hier belangstelling hadden Funk Night. Dan hou je Peter Sterrenburg. Driving crazy. Three Degrees, The Heaven 85 euro de maxi-versie van The Heaven I Need. De allerlaatste plaats van deze week is van de Valentine Brothers. Let's Me Be Close To You. Ook een heerlijke maxi-versie. Vijf en een half minuut duurt die. Vijf en een half minuut duurt die dus. Blijf nog even doordansen. Na het nieuws hoor je Peter Sterrenburg in Peters paraken. Peters parade. Nieuw gebit in doen van de hoek. Wordt dan wel vergoed, denk ik hoor. <laughs> Veel plezier met Peter dadelijk. Mij hoor je volgende week weer. Langs hadden we een Funk Night. En natuurlijk met het nieuws zo door de week heen op FM en NL. Zoals gezegd, geniet nog even van eh, deze. En dan hoor je het naar naar NOS nieuws weer. we together Life heeft meer dan 100